Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Colombia zijn door natuurgeweld veel doden gevallen. Zeker 164 mensen zijn omgekomen en 400 mensen gewond geraakt, zegt het Rode Kruis. Veel mensen worden nog vermist. De natuurramp deed zich voor na langdurige regenval... waardoor rivieren buiten hun oevers waren getreden. Daardoor ontstonden aardverschuivingen en overstromingen. Inwoners van de stad Mocoa werden tijdens hun slaap overvallen door een stroom van water en modder. In de stad is de schade enorm. Huizen zijn weggevaagd en bruggen ingestort. zoektocht naar overlevenden gaat dag en nacht door. Ruim 50.000 Syrische vluchtelingen die opgevangen waren in kampen in Turkije zijn teruggegaan naar Syrië. Dat zegt de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Cavusoglu. Volgens hem zijn de vluchtelingen terechtgekomen in een veiligheidszone net over de grens met Turkije. In dat gebied zijn IS-strijders verdreven en zorgen Turkse ordentroepen en Syrische oppositiestrijders voor de veiligheid. Het is de bedoeling dat de grensgebieden uiteindelijk worden teruggegeven aan de Syrische autoriteiten. De Russische dichter Yevgeny eh, Yevtushenko is overleden. Hij wordt beschouwd als een van de grootste naoorlogse dichters in de Sovjet-Unie. Na de dood van Stalin werd hij een belangrijke stem van de jongeren. Hij sprak zich uit tegen de voormalige dictator en werd ook bekend in het buitenland. Op het hoogtepunt van zijn roem droeg hij zijn gedichten voor in volle stadions. De laatste 25 jaar van zijn leven woonde hij in de VS waar hij les gaf. Evgeny Yevtushenko was 84 jaar. In de Eredivisie zijn vanavond vijf wedstrijden gespeeld. De uitslagen AZ Groningen 0-0, PEC Zwolle Excelsior 1-1, Sparta PSV 0-2, FC Utrecht Willem 2 2-0 en Heracles Heerenveen 4-1. Het weer, vannacht overwegend droog, wel kans op nevel of een mistbank. Het koelt af tot 5 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt opnieuw ongeveer 16 graden. Maandag begint grijs, maar in de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door.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 I'm looking for a ring cause I got what I need. I'm looking for a ring cause I got what I want. I'm looking for a ring cause I got what I need. cause I got what I want. I ain't looking for a ring cause I got what I need.